5 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Rood staan bij de bank wordt goedkoper. De rente voor mensen die in de min staan gaat vanaf volgende maand omlaag van 14 naar 10 procent. Datzelfde geldt voor de rente op producten die op krediet worden verkocht. De Tweede Kamer had gevraagd om het aanpakken van de zogenoemde woekerrentes. Vooral in de coronacrisis kunnen huishoudens met lage inkomens... door de hoge rente in de problemen komen. Het Nibud denkt dat de verlaging consumenten meer lucht kan geven. Er zijn inmiddels zeker 23 coronabesmettingen gekoppeld aan een café in Hillegom. Eerder werd het café uit voorzorg gesloten omdat vier bezoekers besmet bleken te zijn. Ook de café-eigenaar en medewerkers zijn nu positief getest. De GGD Hollands Midden is bezig met het bron- en contactonderzoek. In Antwerpen is ophef ontstaan na de dood van een Algerijnse arrestant. De man van 29 werd gisteren aangehouden omdat hij zich agressief gedroeg op een terras. Volgens de politie was hij onder invloed. Hij werd liggend op de grond geboeid en kreeg mogelijk een hartstilstand. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. Soms met de mededeling dat een onschuldige Algerijnse man is vermoord door de politie. Justitie in Antwerpen onderzoekt het optreden van de politie en het gedrag van de man. De Gouden Bal, de prijs voor de beste Europese voetballer van het jaar, wordt dit jaar niet uitgereikt. Door de coronacrisis werden onder meer de Franse en Nederlandse competitie gestaakt. In Engeland en Duitsland werd het seizoen wel afgemaakt. Volgens de Franse organisator is door die verschillen geen sprake van een normaal seizoen. Het is voor het eerst sinds 1956 dat er geen Gouden Bal wordt uitgereikt. Het weer. Zon en stapelwolken bij 18 tot 22 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af tot een graad of 10. Ook is er kans op nevel of een mistbank. Morgen in de loop van de dag opnieuw stapelwolken. In het noorden enkele bui en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Baren en Blarikum 5 kilometer file en de vertraging is daar een kwartier.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 never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, oh. Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans. my high, steck meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. Sie will wissen, wo ich bin, nachts unterwegs, ich geh immer all in. Sie will immer stalken, doch ich weise sie ab. Denke nicht am Morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will mit Dardy im Band sein. Sie will Gang sein, sie macht Gang sein. Doch sie blendet wie Mac Lights Living fast life, sitzt in der S-Line Panama, Panama, Panama, Panama Sie will um die Welt reisen Ich zieh den Ballermann, Ballermann, Ballermann, Ballermann Denn ich muss Geld machen so high, so, so high, Steck meinen Schein in den novo line So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. Couch, hören Drake More Lies. Kein Flex, der Jackie hält mich wach. Ein Glas, ich bin ready für die Nacht. Meine Jungs sind aktiv, bis es hell ist. Rockstar, ja, ich fühle mich wie Elvis. Mein Kopf ist woanders, ich bin zu loco. Ich vergesse dich, mein Handy auf Flugmodus. Wir haben uns zuletzt vor einem Monat gesehen. Ich bin dieser, doch erwarte Loyalität. Egal ob reich oder pleite, diese Frau bleibt an meiner Seite mein Kopf mit dem iPhone. Trotzdem freu ich mich, wenn ich heimkomm. So high, so, so high, steig meinen Schein in den Ovo-Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. All night, wir spielen Fortnite. Hängen auf der Couch, hören Drake More Life. Couch noch ein Drake More Life. So high, so, so high, steck meinen Schein in den Novo Line. So high, so, so high, Augen zu, ich könnte in Tokio sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ich bin unterwegs in der Late Night.